van 7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Vrouwelijke Poolse arbeidsmigranten lopen in Nederland een verhoogd risico op seksuele intimidatie op hun werk. En bovendien is de hulpverlening voor vrouwen die slachtoffer worden van intimidatie of misbruik niet goed geregeld, blijkt uit onderzoek van Fair Work. De vrouwen zijn voor hun werk, onderkomen en vervoer vaak afhankelijk van een organisatie die hen naar Nederland heeft gehaald. Omdat ze bang zijn alles te verliezen of hun rechten niet kennen, doen de vrouwen vaak geen aangifte. In de ambassade van Cameroen in Den Haag woedt een grote brand. Er was niemand binnen toen de brand ontstond, dus niemand raakte gewond. Naastgelegen panden zijn ontruimd. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Volgens de brandweer is de brand moeilijk te blussen omdat het om een oud gebouw gaat. Secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN wil een onderzoek naar het geweld op de Gazastrook gisteren. Bij een Palestijns protest kwamen zeker 15 mensen om het leven en vielen talloze gewonden. De meeste slachtoffers vielen door geweervuur van Israël. Guterres riep alle betrokkenen op om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen. Geert Wilders wil dat het hoger beroep in de minder Marokkanenzaak wordt uitgesteld, meldt de Telegraaf. Wilders en zijn advocaat willen eerst afwachten wat het Openbaar Ministerie doet met de aangifte die zijn gedaan tegen D66-leider Pechtold. Die had, na aanleiding van de leugen van voormalig minister Zelstra over zijn ontmoeting met Poetin gezegd, dat hij de eerste rust nog moet tegenkomen die zijn eigen fouten rechtzet. Drie mensen deden daar aangifte van. Volgens Wilders is die zaak vergelijkbaar met zijn zaak en moeten ze hetzelfde behandeld worden. Het weer. In het noorden kan nog wat regen of motregen vallen, maar het droogt vanuit het zuiden op.